Het epicentrum lag op het zuidwesten van het eiland, 280 kilometer zuidelijker dan de aardbeving van gisteren. De nieuwe aardbeving was met 6,8 op de schaal van Richter wel iets minder sterk. De beving van gisteren had een kracht van 7,6 en heeft aan zeker 200 mensen het leven gekost. Een woordvoerder van de Indonesische autoriteiten zegt dat op basis van lijken die zijn geteld in Padang. Deze stad in het westen van Sumatra werd dus zwaar getroffen door de beving. In Padang zijn 500 gebouwen ingestort. Gevreesd wordt dat het dodental oploopt tot enkele duizenden. De coalitie is zwaar verdeeld over de Nederlandse missie in Oeroesgan. Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer diende de regeringspartij ChristenUnie een motie in. Die wordt ondersteund door coalitiegenoot PvdA. In de motie staat dat er na 2010 geen nieuwe missie in Oeroesgan mag komen. Opmerkelijk is dat er verder in staat dat het kabinet maar beter rekening kan houden met de motie. Die opmerking staat erin omdat het kabinet in principe zonder toestemming van de Kamer een besluit kan nemen over het sturen van nieuwe troepen. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken hield die mogelijkheid tijdens het debat open. Hij zei dat de situatie de laatste jaren is veranderd, waardoor het denken hierover niet stil mag staan. Na het mislukken van het ser overleg over de AOW-leeftijd wil de FNV zo snel mogelijk naar het kabinet. De vakcentrale hoopt de eigen plannen over de AOW er alsnog door te krijgen. De werknemersbonden zijn boos over de manier waarop de werkgevers gisteravond de handdoek in de ring hebben gegooid. Ze zeggen dat er wel degelijk een kans was om eruit te komen. VNO-NCW-voorzitter Wintjes zegt dat de bonden nooit bereid zijn geweest om serieus te onderhandelen over een hogere AOW-leeftijd. Het weer. Het is bewolkt en het regent af en toe. Het is 11 graden. Overdag trekt de regen naar het zuiden weg en schijnt af en toe de zon.